Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn vanochtend weer bestookt met Russische raketten, zeggen Oekraïnse autoriteiten. In delen van Kiev viel de stroom uit en er vielen brokstukken van neergehaalde raketten naar beneden. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het dodental door de aardbeving in Japan is opgelopen naar zeker 30. Het getroffen gebied Ishikawa heeft te maken met talloze naschokken... en er is volgens premier Kishida schade op grote schaal. Zo zijn meerdere gebouwen in de stad Wajima ingestort. Sommige geëvacueerden kunnen inmiddels wel terugkeren... zegt correspondent Anoma van der Veren. Grote stukken van de evacuatiezones mogen inderdaad... Eh, mensen sinds vanochtend weer terug naar huis... Maar er zijn nog steeds veel naschokken. Dus op het moment is het wel moeilijk om daarheen te komen of om terug te komen. Mensen moeten wel vooral op de hoede blijven. Alle tsunami-waarschuwingen zijn inmiddels ingetrokken. Een opmerkelijke wissel binnen de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie. De net gekozen Freek Jansen maakt de komende maanden plaats voor Pepijn van Houwelingen... die na de verkiezingen niet terugkeert in de Kamer. Door de ruil kan van Houwelingen de parlementaire enquête corona helpen voorbereiden. Daarna neemt Jansen zijn zetel weer in. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van het WK darts uitgeschakeld. Hij verloor met 5-3 van de Engelsman Scott Williams. Double 16. And Scott Williams produces a shot off the sporting Richter scale to send the three-time world champion Michael van Gerwen tumbling out of the tournament. Van Gerwen verloor niet eerder een set op weg naar zijn elfde kwartfinale op het WK. In 2014, 2017 en 2019 werd hij wel wereldkampioen. Het weer in de loop van de ochtend op steeds meer plekken droog... maar in de middag gaat het langdurig regenen. Het wordt 10 tot 13 graden. Vanavond neemt de wind weer toe, met kans op zware windstoten ook. En morgen is er opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ongelukken veroorzaken op een paar plekken in Noord-Holland op dit moment vertraging. Om te beginnen dan A9, die Diemen richting Amstelveen... Bij knop het Holendrecht staat 4 kilometer file. Daar was een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog altijd, zoals gezegd, 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. De A10 Zuid eh, richting Den Haag.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 Dat terwijl een verbod hierop pas dit jaar zou ingaan. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vanochtend vroeg opnieuw getroffen door Russische raketten. Op veel plaatsen viel de stroom uit en er vielen brokstukken van neergehaalde raketten naar beneden. Ook de noordoostelijke stad Kharkiv lag onder vuur. En Forum voor Democratie Kamerlid Freek Jansen verlaat tijdelijk de Kamer en maakt plaats voor Pepijn van Houwelingen. Zo kan Van Houwelingen zich voorbereiden op de parlementaire enquête corona. Jansen keert terug als Van Houwelingen klaar is met de voorbereidingen. Het weer, het wordt op dit moment wat droger, maar vanmiddag trekt opnieuw een regengebied over het land. Het is zacht met 10 tot 13 graden. hooded claw Keep the vampires from your door. I I I I feels like fire.